Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela maar en Curaçao. Dat heeft minister Blok afgesproken met de regering in Caracas. Blok maakte een rondreis door de regio. Er liepen al contacten met Venezuela over de grensblokkade. En toen er een oplossing in zicht was, besloot Blok ook naar Caracas te reizen. Begin dit jaar sloot Venezuela de grens om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Blok heeft nu toegezegd dat de smokkel actiever zal worden bestreden. De Braziliaanse oud-president Lula heeft zich overgegeven aan de politie. Eerder wisten zijn aanhangers dat nog te voorkomen... maar tegen middernacht Nederlandse tijd kon hij met hulp van zijn lijfwachten... alsnog in een politieauto stappen. De 72-jarige Lula moet een celstraf van 12 jaar uitzitten wegens corruptie. Hij vecht dat nog aan... Maar het Hoge Rechtshof bepaalde dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat hij aan kop. In de Dom van Münster wordt de komende avond een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag met een busje. De ecumenische dienst zal worden geleid door de bisschop van Münster. Een verwarde man reed de afgelopen middag met een busje in op een caféterras... waarbij twee doden vielen. Twintig mensen raakten gewond, onder wie een Nederlandse vrouw. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om terrorisme. De dader, een 48-jarige Duitser, pleegde in zijn busje zelfmoord. In de binnenstad van Münster is de afgelopen avond al een spontane herdenking met kaarsen gehouden. De komende dag gaat ook de premier van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen naar Münster. Het weer, het is een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden. Daarna opnieuw een mooie lentedag. Het wordt 18 tot 22 graden, alleen in het westen is er wat meer bewolking.